uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een nieuwe zoekactie bezig naar Tanja Groen. Ze wordt al 28 jaar vermist. Ze was toen 18, woonde op kamers in Maastricht en werd daar voor het laatst gezien op een feestje. Nu wordt er gezocht op de Strabrechtse Heide bij Eindhoven. Deze verslaggever van de regionale omroep 1 Limburg is daar. De politie en het OM zeggen vandaag dat er eh, nieuwe concrete aanwijzingen zijn eh, die leiden naar deze plek. Zo gaan om eh, oude en nieuwe getuigenissen die langs elkaar zijn gelegd er is met een frisse blik gekeken naar het omvangrijke dossier. Er zijn nieuwe verbindingen gelegd en die hebben geleid tot deze plek. En eh, daar wordt vandaag een uitgebreide zoekactie gestart. Opletten als je in 1996 geboren bent. Ook dat jaar mag vanaf nu een afspraak maken voor een coronaprik. Sinds vanochtend mag iedereen zich al melden die in 1995 geboren is. Heftige beelden uit Londen. Een politiek verslaggever van de BBC wordt daar achtervolgd door anti-lockdown demonstranten. De journalist moet uiteindelijk vluchten naar een regeringsgebouw waar politiemensen voor de deur staan. Björn Kuipers fluit donderdag de wedstrijd Denemarken-België. En dat wordt een bijzondere pot. De Denen komen dan weer terug in het stadion waar zaterdag Christian Eriksen in elkaar zakte. Verslaggever Eline de Zeeuw hoorde net de vooruitblik van de bondscoach van Denemarken. Hij zegt, ik denk dat donderdag tot het moment van de aftrap van alles door onze hoofden zal spoken. En tel daar nog eens de emoties van de fans bij op. We bereiden ons zo goed mogelijk voor. En ik denk dat eh, we eigenlijk als al die emoties loskomen, die zo goed mogelijk moeten gaan gebruiken om te vechten, om een goede partij te spelen. Erikse zelf heeft vanochtend een ziekenhuisbed-selfie op zijn Instagram geplaatst met een opgestoken duim. Hij bedankt iedereen voor de lieve berichten en zegt dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. Het weer. Op steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen is het zonnig en flink warm, plaatselijk 31 graden.